Verslaggever Thomas Spekschoor staat bij de Raad van State. Thomas, hoe belangrijk is deze uitspraak? Nou, voor de overheid toch wel heel belangrijk, want Nederland wil minder CO2 uitstoten. Alleen als je dat op korte termijn wil doen, dan heb je heel veel extra windmolens, heel veel extra zonneparken nodig om ook die industrie te vergroenen. En dat is praktisch gewoon onmogelijk om dat zo snel te doen. Dus was de gedachte, we pompen die CO2 eerst de grond in. Dan hebben we in ieder geval weer 15 jaar gewonnen. Nou, dat kan dus nu doorgaan dat is voor de Nederlandse milieuagenda of klimaatagenda... was dit toch wel een van de pijlers. Dus was het een belangrijke zegen voor het kabinet bij de rechtbank. In de Westerschelde in Zeeland is een lichaam gevonden. Het gaat mogelijk om een vermiste zwemmer. Hij was vorige week bij Vlissingen voor een duik de zee ingegaan en niet meer teruggekomen. Er werd toen meteen gezocht, maar dat leverde niets op. Vanochtend ging de politie opnieuw zoeken. Een man uit Australië is veroordeeld voor het sturen van postpakketjes met poep en plas naar Leonardo DiCaprio en Jared Leto. Een bezorger ontdekte het vieze groetje toen de inhoud over hem heen begon te lekken. De man krijgt nu niet meteen straf, alleen als hij de komende twee jaar opnieuw de fout ingaat, moet hij opnieuw voor de rechter komen. En bij wijn uit karton denk je misschien aan die goedkope pakken van de supermarkt. Nou, in Frankrijk kun je nu kartonnen flessen wijn vinden. Dat is beter voor het milieu. En nog een voordeel, de fles is lekker licht. Maar hoe smaakt het? Wijnkenner India heeft er één geproefd. En dat smaakte eigenlijk hartstikke goed. Um het zijn geen eh, bewaarwijnen, het zijn geen hele luxe wijnen. Maar als je gewoon een lekkere wijn, eh, supermarktkwaliteit wil drinken... dan proef je absoluut geen verschil of het in de kartonnen verpakking zit of in een eh, glazen verpakking. Je hoeft je fles niet een paar jaar in je wijnkelder te zetten... en te wachten op het juiste moment om hem te ontkurken. Hij is door de verpakking minder lang houdbaar, dus binnen één jaar moet hij wel gedronken zijn.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 just like a butterfly. It matters of the cloth he uses de tweede uur begonnen met Just a Notion van ABBA... gevolgd door de Kings, Dedicated Follower of Fashion. We gaan door met Beach Boys, Sloop Jombie. We come on zo en geleden.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 Maar jij was bij haar en zij bij jou. Toen geluk nog heel bewuste jaar. Wat hield je toch ontzettend veel van haar? Kik met Toen was geluk nog heel gewoon. Zaterdag 19 augustus van 10 tot half 3... Zandvoort Open Kampioenschap makrelen roken. Het jaarlijkse Zandvoortse Open Kampioenschap makrelen roken... vindt plaats op zaterdag 19 augustus. De locatie is het pleintje voor de entree van het raadhuis... op de hoek van de Zwaluweestraat en de Kleine Krocht. De mama's en de papa's, Monday Monday. Monday so good to me Monday morning it was all just turns out trust that day. Monday, Monday, it just turned. Jack de Nijs, overleden op 1997, was een Nederlandse zanger, artiestenaam Jack Jersey. Componist, arrangeur, tekstdichter en producer van lichte muziek. Hij begon zijn loopbaan in bandjes en bracht door als componist en producer voor een groot aantal artiesten. Met grote hits van Jan Bozeroen, Nick McKenzie en André Mos. Van de laatste kregen meerdere hits een nieuw leven als tune van de tros. Hij was de producer en schrijver van de Nederlandse tekst van Comment ça uitgevoerd door de Shorts, de internationaal aansloeg. Ook andere composities van hem werden in het buitenland gecoverd. Als zanger had hij eerst meerdere kleine hits in Nederland... tot hij in 1973 in het Engels doorbrak met I'm Calling. Dat alarmschijf werkt bij Radio Veronica. Hier is Jack Jersey met Yesterday Guy. that boy. Zandvoort heeft een popkoor. De Beatspopzingers. En dit fantastische koor bestaat dit jaar 20 jaar. En dat vieren ze met een jubileumconcert op zaterdag 16 september in Theater de Krocht. De kaarten voor het concert zijn te koop bij de Bruna. De kaartjes kosten 10 euro, inclusief één consumptie. Het concert is zoals ik al zei 16 september en de aanvang is 20 uur. En de zaal is open om half acht. Graag tot 16 september. back in time on the sounds of the nation. CFM. Flashback. Radio-collega Bart van der Meer heeft elke week een item over vervlogen tijden in de Engelse top 40 van 60 jaar geleden. Hij schreef deze week het volgende. In de periode van Beatles, Stones en al die andere populaire bands waren daar opeens ook Freddy en de Dreamers. Hun eerste hit haalde meteen de tweede plaats in de UK Top 40 en in Amerika haalde I'm Telling You Now zelfs de eerste plaats. Hun succes had vooral te maken met hun gezellige deuntjes... en niet met hun uitstraling op het podium en in de tijdschriften. Freddy and the Dreamers met I'm Telling You Now. Busy. opeenvolgens Frank Boeiengroep met Linda en Help van de Beatles. Op zaterdag 9 september een open monumentendag 2023. Opent Carré van Bloemendaal om half elf de poorten voor bezoekers. Behalve het bezichtigen van het binnenterrein van het bijzondere gerenoveerde Rijksmonument... is er een fantastisch programma voormalig medewerkers. De verpleegkundigen Hans van Klink en Jan Drost vertellen persoonlijke verhalen hoe het was om in het PZ, het psychiatrisch ziekenhuis in de Duinen, te werken.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 Barry Hay, zanger van de Golden Earring. En Barry is geboren in 1948 en die wordt dus vandaag 75 jaar. En dan hebben we Ivo Bos. Ivo Bos is geboren in 1965 en hij is dus vandaag 58 jaar. Wie is Ivo Bos? Hij is de voorzitter van het jubilerende popkoor De Singers uit Zandvoort. Voor Ivo draai ik Pink met Never Gonna Not Dance Again... en ter ere van hun jubileum Cool and the Gang met Celebration. En vergeet niet, 16 september dan is hun jubileumconcert in de Krocht.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 Zaterdag 19 augustus van 7 tot 00 uur. Zin in lekker dansen en gezellig een drankje doen op heerlijke dance classics uit de jaren 80 en 90. DJ Feestmeneer en DJ Henry Geerlings laten de dansvloer sidderen met swingende nummers van Wham tot Technotronic en van Snap tot Travares.